Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De brandweer is nog de hele nacht bezig met het blussen bij de Loons en Drunense Duinen. Daar woedt sinds gisteren een grote natuurbrand. Meer dan 100 brandweerlieden proberen het vuur te bedwingen... maar de vlammen worden aangewakkerd door de wind. Er zijn specialisten ingezet om geulen te graven. Die moeten voorkomen dat het vuur zich verspreidt. Inmiddels is een gebied van 500 bij 500 meter verbrand. Onder meer vanwege de rook werd aan het eind van de middag een NL-alert verstuurd... met de oproep om het natuurgebied bij Drunen zo snel mogelijk te verlaten. Bij een autoongeluk met drie auto's op de snelweg A67 bij Gashoek zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt, meldt de Limburgse politie. De snelweg is in beide richtingen afgesloten. Een aantal slachtoffers is bekneld geraakt en er is een traumahelikopter bij opgeroepen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. In het noordoosten van Nigeria zijn zeker acht mensen om het leven gekomen door een landmijn. De bus waar ze in reden reed op de landmijn in de staat Borno. Er zijn in het verleden veel mijnen neergelegd door terreurgroep Boko Haram. Zeven mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis in de hoofdstad van die staat gebracht. Veertien andere mensen raakten licht gewond. In Nigeria worden nog regelmatig landmijnen gevonden. In de eredivisie zijn gisteravond vier voetbalwedstrijden gespeeld. Nummer 2 PSV versloeg in Eindhoven Almere City met grote cijfers. Het werd 5-0. Nummer 3 Feyenoord won in Sittard met 2-0 van Fortuna. En de andere uitslagen zijn eh, Sparta Rotterdam Herenveen. Daar werd het 3-1. En NAC Breda Go Ahead Eagles eindigde in een gelijkspel. Daar werd het 1-1. Het weer vanuit het zuiden raakt het vanaf bewolkt. Er volgen nog langer wat buien.